Gebruiksaanwijzing op sieren.nl. Ook het geluid van Kennemerland Zuid. Via 89.0 op de kabel en overal op 105.8 FM. gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-uitleg, autoschades en mosterd. Zuid van Kennemerland Zuid.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 Het aantal zaken dat bij de politie binnenkwam nam vorig jaar toe van 800 naar 1000. De helft daarvan werd een zaak voor justitie, staat in het jaarverslag van het Openbaar Ministerie. Scheidend OM-baas Brouwer noemt de toename groot. De oorzaak is volgens hem dat er steeds meer onderzoek wordt gedaan naar wereldwijde kinderporno-netwerken. In Libië hebben opstandelingen het vliegveld van de westelijke stad Misrata veroverd en de troepen van kolonel Gaddafi verdreven. De rebellen liggen al weken onder vuur. Honderden opstandelingen vierden de verovering van het vliegveld en staken achtergebleven tanks van het leger in brand. Misrata is omsingeld door troepen van Gaddafi. Ondanks de NAVO-aanvallen lijkt Gaddafi nog stevig geschreep te hebben op het westen van Libië. Nederlandse militairen die zijn uitgezonden naar voormalig Joegoslavië hebben niet vaker kanker gekregen dan collega's. Het RIVM concludeert na onderzoek dat er geen bewijs is voor wat wel het Balkansyndroom wordt genoemd. Er waren geruchten dat er opvallend veel sterfgevallen zouden zijn onder NAVO-militairen die in de jaren 90 in de Balkan dienden. En dat zou komen doordat ze waren blootgesteld aan munitie die was gepantserd met verarmd uranium. De politie van Rotterdam heeft een automobilist aangehouden die nog voor bijna 2,5 ton aan bekeuringen open had staan. De kentekenplaat van de man van 51 uit Spijkenisse werd vannacht gecontroleerd en toen bleek dat hij wordt gezocht door het Centraal Justitieel Incassobureau. Hij werd aangehouden en omdat hij de openstaande bonnen niet direct kon betalen werd hij vastgezet. In een drooggevallen sloot in Dongen zijn ongeveer 20 jerrycans met chemisch afval gevonden. Het is vermoedelijk restmateriaal van de productie van ecstasypillen. Voorbijganger zag de vaten liggen en alarmeerde de politie. Die onderzoekt waar de vaten vandaan komen. Het weer blijft zonnig met stapelwolken.